Brandsen met het NOS-journaal. Mensen met een studieschuld kunnen over een paar jaar makkelijker geld lenen bij een bank om een huis te kopen. Bij een studieschuld van 10.000 euro gaat de maandlast van 75 naar 45 euro. En dat betekent dat er meer ruimte is voor het afsluiten van een hypotheek. De verlaging is mogelijk doordat toekomstige studenten meer tijd krijgen om hun studieschuld af te lossen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel op tijd goedkeurt, zal het in september volgend jaar worden ingevoerd. De Nederlandse missie in Mali wordt uitgebreid met speciale bomverkenners. De toegenomen hoeveelheid bermbommen in het gebied maakt dat noodzakelijk, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De Nederlandse experts gaan de bermbommen en mijnen opsporen. Ze zullen samen met verkenningseenheden op patrouille gaan. Vooral in het noorden van Mali is de veiligheidssituatie de laatste tijd verslechterd. In Stadskanaal is een vrouw van 78 om het leven gekomen toen ze werd geschept door een auto. De 55-jarige bestuurder uit het Groningse Alteveer was kort daarvoor in de buurt tegen een aantal geparkeerde auto's aangereden. De man reed volgens de politie door via het voetgangersgebied in het centrum van de Groningse stad en botste in de hoofdstraat tegen de fietster aan. De politie zegt dat er geen drank in het spel is. Actrice Bianca Krijgsman is genomineerd voor de internationale prijs voor televisieprogramma's, de International Emmy Award. De nominatie is voor haar rol in de telefilm De Nieuwe Wereld. De uitreiking is op 24 november in New York. In De Nieuwe Wereld speelt Bianca Krijgsman de rol van Meerte, een schoonmaakster met een weerbarstig karakter, die werkt op het aanmeldcentrum voor asielzoekers op Schiphol. Ze komt in contact met een asielzoeker, waardoor haar gevoelsleven verandert. Het weer, er zijn op steeds meer plaatsen opklaringen. Alleen in het noordwesten en langs de westkust blijft nog een bui mogelijk. Vannacht koelt het af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NFC.